Die zou mogelijk veel besmettelijker zijn. Demissionair premier Rutte en minister De Jonge sluiten nieuwe maatregelen daarom niet uit. Verslaggever Ron Vrezen. We horen achter de schermen eh, dat dat ook waarschijnlijk wel zo is. Eh, dat er volgende week toch weer een nieuwe pers conferentie gegeven eh, kan worden... met extra maatregelen bovenop die avondlockdown die we nu al hebben... en die dus ook weer verlengd wordt. Welke extra maatregelen er dan bij komen en hoe lang die allemaal gaan duren is niet duidelijk. Rutte en de Jonge weten het zelf ook nog niet. Ik snap dat iedereen denkt, nu dit weer. Hoe lang nog? Hoe lang gaan we nog van variant naar variant, van lockdown naar lockdown, van booster naar booster? We hebben er helaas geen simpel antwoord op. Corona gaat niet weg. We moeten het virus onder controle houden. En we moeten, het, moeten beter leren leven met het virus. Nog meer politiek nieuws. Alle fracties hebben ingestemd met het nieuwe coalitieakkoord. Eerder vandaag werd al bekend dat het CDA en D66 hadden ingestemd. Nu hebben de ChristenUnie en VVD dat ook gedaan. Het akkoord wordt morgen officieel gepresenteerd aan de Tweede Kamer. In een garagebox in Enschede heeft de politie bijna 140 kilo zwaar vuurwerk gevonden. De gemeente en politie deden steekproeven bij 50 garageboxen. In een andere box lagen spullen om wiet te kweken. Vorige maand vond de politie in de buurt al 500 kilo illegaal vuurwerk. En tienduizenden studenten waren maandenlang makkelijk te hacken, heeft RTL Nieuws ontdekt. Ze moesten van hun opleiding anti-speak software installeren. Maar dat programma Proctorio was zo lek als een mandje. De studentenvakbond is in shock. Je verwacht dat je in je studentenkamer veilig bent en dat er niet zomaar iemand via je camera kan meekijken of met je microfoon kan meeluisteren. En dat komt dus wel. En ook nog eens door software die je moest installeren van je onderwijsinstelling. Ehm, ja, dat is echt wel schokkend nieuws. De vakbond wil dat opleidingen een andere manier vinden om tentamens af te nemen.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 Spend dus zet me als Hans in de phone. Jij bent van mij als ik drank voor zo domme invest, domme invest, domme invest, domme invest. Is zo domme invest, domme invest, domme invest, domme invest. Is zo domme invest, domme invest, domme invest, domme invest.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 But it's been a couple weeks now, and I still feel stuck in my lungs. And usually I go out on nights, and I think of you once. But if they start playing that song, I can't help but to think about us. Oh, really thought be done with the hardest part. When I pull myself out of your arms, wish I knew that was only the start. all that was going through my brain was your hands around my waist. You know how to do it so well. Really thought I was done with the hardest part. When I pulled myself out of your arms, wish I knew that was only the start. that just loves to learn. And uh, another child grows up to be somebody you just love to burn.